Lot Lewin met het NOS Journaal. Prijsvechters zouden een deel van hun vluchten op Schiphol moeten inleveren... als ze over twee jaar willen vliegen vanaf het vernieuwde vliegveld Lelystad. Dat zegt KLM-topman Pieter Elbers in de Volkskrant. Volgens Elbers dreigt Nederland anders zijn positie als internationaal luchtvaartknooppunt te verliezen. Schiphol heeft maar beperkt plek en hoe meer plek budgetluchtvaartmaatschappijen krijgen... des te minder plek blijft er over voor intercontinentale verbindingen van de KLM. De topman denkt dat internationale bedrijven vertrekken als de luchthaven internationaal minder goed verbonden is en te veel inzet op goedkope vakantievluchten. Australië gaat de Filipijnen helpen bij de strijd tegen IS-militanten. Speciale eenheden gaan Filipijnse troepen trainen en adviseren. De Australiërs gaan zelf niet mee vechten. De Filipijnse regering verwelkomt de steun van Australië... dat al actief is met patrouillevliegtuigen. Het Filipijnse leger is op het zuidelijke eiland Mindanao al maanden verwikkeld in een felle strijd tegen militanten. Ondanks hevige bombardementen en luchtaanvallen door het leger zijn nog steeds niet alle strijders verdreven. Rusland moet zijn consulaat in San Francisco sluiten. En ook de dependances in Washington en New York moeten dicht. De maatregel is een volgende stap in een langer lopend conflict over het aantal ambassademedewerkers in de VS en Rusland. Beide landen hebben al een aantal medewerkers van het andere land naar huis gestuurd. De Russische minister van Buitenlandse Zaken is volgens de Amerikanen teleurgesteld... omdat de maatregel schadelijk is voor de relatie tussen beide landen. En het WK voetbal ligt steeds verder weg voor Oranje na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk. Bondscoach Dick Advocaat is zegt dat hij geschrokken is van het spel van Oranje. Nederland staat nu vierde in de pool en moet de resterende drie wedstrijden winnen om alsnog als tweede te eindigen. Het weer dan nog, lokaal wat mist die tot in de ochtend kan blijven hangen. Overdag wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 Zeggen tot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 van deze klasse kan ik never laten gaan. En dat is dus nooit wat ik doe.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl нагрузки, вибрации, как обычно.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 van Zandvoort, op 106.9 FM Save me. Thank you. with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang.